Vijf uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Minister Kamp geeft vanochtend meer duidelijkheid over de toekomst van schaliegas in Nederland. Om negen uur wordt een rapport gepubliceerd over de gevolgen van proefboringen en Kamp zal daarna een persconferentie geven. RTL Nieuws meldde vorige week dat in het rapport staat dat de winning van schaliegas veilig kan in Nederland. Er zijn drie gemeenten waar proefboringen gepland staan. Bokstol, Haren en Noordoostpolder. Kamp praat later vanochtend met deze gemeente. Schaliegas wordt gewonnen door chemicaliën en zand onder grote druk in de bodem te pompen. Tegenstanders zeggen dat er daardoor grote schade in de grond kan ontstaan. In de Ierse hoofdstad Dublin is een dakloze Pool om het leven gekomen in een vuilniswagen. Hij lag te slapen in een papiercontainer toen die werd geleegd in een vuilniswagen. In de wagen werd het afval samengeperst. Pas toen de vuilnismannen de inhoud van de vrachtwagen in een grote verwerkingsbak stortten, ontdekten ze het lichaam van de Pool. De man had een tijd in een opvang voor Oost-Europeanen gewoond... maar daar was hij vorige maand zijn vaste slaapplaats kwijtgeraakt. De Ierse politie zoekt naar nabestaanden van de man. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft het kabinet opgeroepen om een klacht in te dienen tegen Rusland, wegens het schenden van de mensenrechten. Van der Laan deed zijn oproep tijdens een manifestatie op het Museumplein voor homorechten en kreeg er een groot applaus voor. Van der Laan vindt dat er een klacht moet worden ingediend bij het Europees Hof in Straatsburg, die de Russische homowet kan toetsen aan het Verdrag voor Mensenrechten. Tijdens de manifestatie op het Museumplein vroegen zo'n 2500 mensen aandacht voor de ontwikkelingen in Rusland. Volgens de betogers staan de homorechten er onder druk. Het weer, lokaal komen mistbanken voor. Het is 10 tot 15 graden. Overdag volop zon en droog. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emaus. Goedemorgen. Welkom in het eh, laatste uur. Het ziet er eh, tamelijk overzichtelijk uit. Eh, wij verwachten rond nou, tien voor zes Rex van Beuningen. Zelfbenoemd popkenner. Afkomstig uit Limburg. Reist iedere week dat hele stuk naar Hilversum om u in vier minuten bij te praten over eh, iets waarvan hij eh, denkt dat het in muzikaal opzicht iets is om te onthouden. We zullen het zien straks. Eh, voor die tijd spelen wij het mysterie van Emily. Hoe dat in elkaar steekt, dat leg ik zo uit. sleepyhead. Put on some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzle man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here. some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzle man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're. their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The others are bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here Nou, dat was eh, anderhalf keer All You Pretty Things van David Bowie, eigenzinnige man. Van eh, Hunky Dory uit 1971. We gaan het mysterie van Emily spelen. Dat gaat als volgt. We hebben drie fragmenten. Roffel, roffel, roffel. We hebben drie fragmenten, drie tekstfragmenten. En eh, als u na één fragment weet over wie het gaat... dan wint u een gigantische prijs uit de, uit de bunkers van de KRO. Ehm, na twee fragmenten wordt wat minder. En na drie fragmenten dan wint u wel wat. Maar dat is echt voor de moeite, zullen we maar zeggen. Um, zullen we maar van start gaan met het eerste fragment? Wat doet zo'n man nou op een willekeurige dag? Even bellen naar het kantoor of er nog leuke dingen aan zitten te komen? Ja, er zitten in dat hele leven zowat continu leuke dingen aan te komen. Dus om daar nou over te gaan bellen... Nee, dat kantoor dat zal hem wel bellen. Met 2000 eh, verzoekjes voor een interview. Nee. Met, met, met drie verzoeken voor een vraaggesprek. Of nee, nee, nee, nee, nee. Helemaal niks over vraaggesprekken. Alles is al gezegd, opgeschreven, gedocumenteerd. Echt, alles. Nee, die man doet andere dingen op een gewone dag. Misschien wel iets creatiefs, wie zal het zeggen? 0800-1121, over wie ging dit? 0800-1121. Is it on, Tommy? It seems as clear as jazz. Nothing but the truth. Dat was uh, eh, Procol Harum. Goedemorgen, Ellen. Goedemorgen. Uit het midden van het land. Zie ja. ik het? <laughs> Ergens uit het midden van het land. Moeten we het daarbij laten, Ellen? Ja, liever wel. wel, Daar doet er niet zo toe. Ehm, aan wie dacht jij? Ik werd wakker en ik heb het behalve meegekregen, maar het is een pure grap. Ik dacht aan Johan Kruis. Kan je het een beetje uitleggen? Nee, niet eens zelfs. <laughs> ik dacht, al die interviews, <laughs> ik dacht, al die interviews, vragen, vragen. En, en dat heb een beetje een geplaatst van... Zo, de man heeft lang genoeg alles uitgelegd. En ja. laat nou maar met rust of zo. Alles is genoteerd, alles is opgeschreven. Er is niets nieuws aan toe te voegen. Ehm, en ja, dat klopt gewoon, wat je nu zegt. Alleen, eh, ik, ik hik een beetje bij de zin... even bellen naar het kantoor of er nog leuke dingen aan zitten te komen. Zou die dat doen? Heeft hij überhaupt een kantoor? Met een hele staf? Dat denk ik wel, maar... Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk niet dat het dus zo'n <laughs> ja, reactie te merken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik kan het niet verhullen. <laughs> het is fout, maar ik vond, het leuk dat je meedeed. Het was een Succes, hè? Dank Dankjewel. wel. Dag. Ja. Arie Noordijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Arie Noordijk. Je bent op weg naar je werk, hè? Ja, dat klopt. Ben je er bijna? nee, nog niet. Ik rijd nog over de Haringvliegsluizen. Oh ja, dat mag niet zeggen. Maar ja, goed. oh, dat mag je van mij best zeggen. Oh, oké, prima. maar eh, ik ben onderweg naar uh, Ik ben uh, treinmachinist, dus vandaag. Ah, op die manier. En wat is je eerste dienst? Hoe laat begint die? Om zes uur. En op welk traject? richting Venlo. Op en neer naar Venlo. Oké. Okay. Dus geen rondje om de kerk? Nee, geen rondje om de kerk, dat doen wij niet. Nee, hè? Daar houden wij eh, niet van, Willem. Nou, ja, hoe noem je dat? wij altijd maar de Euromas kennen zien, zeggen wij altijd maar, kent nooit laat worden. Zo is het. <laughs> ja, over wie, over wie hebben we het? Ik, deze wilde gok, maar misschien is die eh, goed, misschien is die fout. Willem Holleder. Willem Holleder zit s ochtends op kantoor. Eh, en, denk, wel. <laughs> En, denk bij zichzelf, wat zullen we voor leuke dingen gaan doen vandaag? <laughs> Ja. Omdat oh, hij van alles al geprobeerd heeft misschien. Ja, ik vind het een meesterlijke oplossing, Arie. En ik wou, dat, ik wou dat hij goed was. Maar helaas. Maar dat is hij niet. <laughs> Oké dan. Ik wens je een, eh, een fijne werkdag in de trein. Prima, dankjewel. Dag Arie. Dag, dag. We gaan er nog een fragment tegenaan gooien. Als je alles ziet komen en gaan gedurende een halve eeuw... ja, dan zou er toch zoiets kunnen zijn als een allesoverweldigend blasé gevoel. Dan moet die glimlach zo onderhoud, onderhand uit de diepste krochten van je ziel worden opgediept. Dan moet het eeuwige succes niet langer mooi, maar monstrueus zijn. Maar nee, nog steeds dezelfde energie, nog steeds de hoort op... nog steeds hallo allemaal, waar ook ter wereld... Ja, na duizend keer moet je toch denken dat het steeds maar hetzelfde liedje is. Maar zo werkt het niet. 0800-1121, over wie ging dit? 0800-1121. je zou later uh, eh, ILO uit voortkomen. De Move, onder leiding van Roy Wood en Chinatown. Adrie, goedemorgen. goedemorgen. Nou, het ging een beetje over ondiepen en een halve eeuw. Ja. Maar ja, dat vrolijke, daar kom ik niet meer weg. Maar ja, ik dacht aan Henk van der Meijden. Word jij niet vrolijk van Henk van der Meijden? Nou, nee, ja, het is een beetje... Hij kan het eh, een beetje... Ja, het is een trieste clown. <laughs> en waarom? Ja, een beetje... Ja, ik... Eh, ze wachten niet gauw bij, hè? <laughs> ja, tegenwoordig is hij eh, vooral eh, eh, theaterproducent. Ja. En in vroeger dagen, we, ja, hij, is, hij is de uitvinder van het, uh, het, het roddelrubriek-genre, hè? Ja, ja, ja, ja, Dus we moeten het in die hoek zoeken. Ja, maar ik denk niet dat ik het goed heb. Nog steeds de hoort op. Nog steeds hallo allemaal, waar ook ter wereld. Dat doet Henk niet meer. Ja, ja, ja. En die 50 jaar. Ja, ja nee, hij is, hij, is, hij is lang bezig, dat klopt. Nee, ik moet je teleurstellen, Adrie. Maar bedankt voor je deelname. Het is moeilijk. Ja, dat is ook... Dat okay. We geven het niet cadeau, hè? Ik ga verder piekeren. Oké. Okay. Dag, Adrie. Volgende, succes. Ik zal het doorgeven aan Willem de Ruiter in Hilversum. Oké, oké, oké. Dag, Adrie. Dag. En dag, Willem. Ja, dag... Uh... Jan, eh, Ja, je, je echoot een beetje. Ik echt gewoon een beetje. Ik, eh, dat klinkt heel specie, ik, wij vinden dat fijn, maar je kan ook de radio even afzetten. Is, is het echt gewoon weg? Ja, nou is het goed. Ah, fantastisch. Ik ben overigens heel blij eh, dat je krachtwerk draaide en, eh, in de, de lange uitvoering. Ja. En niet de, niet de korte single versie van 3 minuten 40. Ik durf te wedden dat je dit lang niet gehoord had. Ik heb dit een hele tijd al niet gehoord, nee. Ik heb helaas zelf het album niet meer ik heb het ook, ik luister helaas op een, eh, op een wekkerradio, eh, dus ik heb het... Eh, ja, het is natuurlijk het allermooiste om het in stereo te horen. ja, dan word je stapelgek. Ja, ik vind dat, van, ik vind dat zo fantastisch. net als met, zoals je weet, ben ik ook een grote Pink Floyd-fan. ja, Echo's, dat had je ook kunnen kiezen. Ja, daar stond ik inderdaad, uh, maar ja, inderdaad in, in, in, in, ja, in dubio. Andere keer, andere keer doen we dat. Andere keer, andere keer. Willem, aan wie dacht jij bij eh, het tweede fragment? Ja, het is, ik hoorde je eh, nog wat dingen zeggen over en, eh, wat dingen die Adrie ook zei toen. toen zei je nog wat dingen, dus ik denk dat ik er ook helemaal naast zit. Maar ik dacht aan Mick Jagger. Nou, ik vind dat toch helemaal niet gek bedacht. Nee. Als ik nou volsta met de mededeling, dit is tamelijk warm het is tamelijk warm. Het is ja, het is niet goed, maar het is tamelijk warm. Dan, dan laat ik het erbij, Willem, anders geef ik het weg. Anders geef ik het weg. Eh, blijf, blijf nadenken en blijf ons volgen, Willem. Ja, dat, eh, dat zal ik zeker doen. Oké, gaan wij nog een fragment doen. Dag, Willem. Oh ja, ik wou nog zeggen, het, eh, het doet me goed dat, dat jij het overneemt van... nou, weet je, volgende week zit Adeline er weer. Dan is het, dan is het programma weer helemaal als vanouds. En, en zo hoort het ook, Willem. Adeline vind ik ook eh, eh, fantastisch, daar gaat het niet om. Maar eh, ja, ik bedoel, muzikaal zitten we ongeveer op dezelfde golflengte. En dat, en dat, vind, ik, ja, dat vind ik wel leuk. ik ook, Willem. Dat is me goed om dat te horen. Oké, goedemorgen. Ja. Hij is eigenlijk jonger dan de rest. Hij is van de afdeling gekke liedjes over de liefde en zo. En geef hem een gitaar en hij speelt het allemaal. Hij gaat alles en iedereen overleven. Hij hoeft geen noot op te poetsen om hem beter te laten klinken... want zijn noten hadden altijd al de perfecte volgorde. En de verveling die heeft hem nooit te pakken gekregen. Zijn derde vrouw is geen vergissing, lijkt het. De eerste was de enige echte, dat dan weer wel. My Love Does It Good kan alleen maar over haar gaan. 0800 ehm, 1121. Nou, scoren voor open doel 0800 1121. Over wie ging dit? CCS en eh, Walking. CCS eh, stond onder leiding van Alexis Corner... en die stond weer aan de wieg van de Rolling Stones. En het bijzondere van CCS, ze hadden twee drumstellen. Vandaar dat het zo, uh, zo forsdreunend klinkt. Het was een mooi bandje. bestond eigenlijk louter uit studio musici. en ze hebben het een paar jaar volgehouden. dag Erik. Dag, goeienacht. Of goedemorgen. Ja. Hè. Ja, ja goedemorgen is inderdaad ja. Je belt uit Arnhem, eh, Erik. Aan wie dacht je? Ja, eh, ik zat te denken, nou, die, die volgens hem Mick Jagger, dat je dat aardig in de buurt zat en zo. En toen dacht ik, nee, eh, Keith Richards. Is die aan zijn derde vrouw toe? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of we het er al gehad hebben. <laughs> dat durf ik niet ik, ik, weet dat het, ik weet dat het heel creatief is met, met kunst en zo. En dat een optreden zal het over de hele wereld gedaan. Ja. ja, in dat laatste fragment, er zitten een paar aanwijzingen die, die die kunnen niet slaan op Keith Richards. Oh, nou, dan houdt het heel snel op natuurlijk. Ja, dan zijn we klaar, hè? Ja, ik denk dat hij aan zijn 45ste vrouw toe is. Ik, wij, weten dat niet, maar eh, eh, niet aan zijn derde. <laughs> Erik, heb je, heb je trouwens de, autobiografie van eh, Richards gelezen? Nee, nee, nog niet. Helemaal niet. Want je zou denken, het geheugen van die man, dat is een soort plumpudding... maar hij weet alles nog. Hij heeft echt een fotografisch geheugen. Zal ook, hij zal ook ongetwijfeld ook altijd overal notities van gemaakt hebben. Ja, kennelijk, kennelijk. Hij weet alles nog, alle opnamesessies en eh, met wie en waarom en hoe. En... Ja, maar dat is toch zo, dat is bizar. Hè? Dat vind ik hetzelfde met, met Iggy Pop, zeg maar. Die, die kerel is gewoon een die-hard. En voor mij, die, die, in het harnas, zeg maar, dat soort mensen. Ja, nou, we gaan naar een andere die-hard eh, toe, eh, als, we de, als we de goede oplossing horen. Erik, dankjewel. Geen probleem, dank je. Dag. Venno Kladder uit Oostvoorne. Goedemorgen. Ja, goeie. Goedemorgen Jan. Ja, nou ja in Oostvoorne. In Oostvoorne. Je zit in de auto? Ja, ik ben even gestopt, want anders wordt de baas wakker. Als ik op, eh, <laughs> dat, de plek dat... verschijnen om de vrachtwagen te pakken. Want die heeft meestal de deur open als die slaapt. Ja, kijk, dat willen we niet, hè? Dat er ellende van komt. Uh, spreek het verlossende woord. Nou, Paul McCartney. En waarom? Nou, ik dacht, hij heeft inderdaad ook meerdere vrouwen gehad. Ik heb ze niet allemaal precies de feiten op het rijtje. Linda was er, maar hoe nou de rest heet, ben ik vergeten. Dat weet jij vast beter dan ik. En eh, ja, eh, over Paul is natuurlijk genoeg geschreven en verteld. het enige wat ik niet thuis kan brengen is van ik bel even naar kantoor. Ja, welk kantoor van Apple of zo. Nou, kijk, eh, Paul McCartney heeft een eigen, heeft een eigen kantoor waar alles voor hem geregeld wordt. En eh, daar worden dus ook interviews, eh, sessies en dat soort dingen georganiseerd. Eh, maar daar belt hij echt niet naartoe. Van, wat, is er nog wat te doen vandaag? Want voor die man is er altijd wat te doen. Ja, hè? Tot vervelens toe, lijkt me. <laughs> maar hij blijft... maar goed, je hebt het goed. Dank je. Oh, wil je nog even de vrouwen weten? Linda Eastman, daar begon het mee. Zij is overleden. Toen Heather Mills. Dat was een beetje een vergissing denk ik. Dat eh, ging met vuurwerk uit elkaar. En de nieuwste heet Nancy Che eh, Chevelle, denk ik. Chevelle, ja. Nancy, dat wist ik ook niet uit mijn hoofd, hoor. Dat wordt me hier ingefluisterd. Nancy Chevelle. Dan zijn we helemaal rond, Venno. Oké. Eh, als je even aan de telefoon blijft, dan noteren we je gegevens. Jo. En gefeliciteerd met die gigantische prijs die je gewonnen hebt. We laten even in het midden wat het is. Vind jij het goed als ik, als ik eh, Paul McCartney niet draai, maar Mick Jagger wel? Oh, dat is prima, joh. Ja? Ken jij eh, het nummer Mimo from Turner? Mm, nou, dat zegt me zo even niks. Prachtig nummer. Het, het, komt uit een film waar Jagger in speelde in de jaren 70, Performance. En de gitaar, die is zo opvallend. En het kan ook niet anders, want die wordt gespeeld door Ry Cooder. Ken je Rai? Hm? Ja, van gehoord, ja zeker. Nou, daar gaan we. Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know, that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now you fix your business. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing hunger man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. keep your noses clean. Boys will be boys and play with toys, so be strong with your bees. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer? So stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen. Why you all work for me? Nemo from Turner, Ry Cooter. op de gitaar. En eh, wat zo merkwaardig was... Eh, Jagger had dit dan al eh, helemaal ingezongen. De begeleiding die moest nog worden afgemaakt. En toen was hij pissig over die gitaren en het was allemaal niks. Wat een wansmaak, meneer Jagger. Want dit had Richards echt niet beter kunnen doen, denk ik. Soms kan het een beetje triest lopen voor de muzikus. Dan speel je je hele leven gitaar. Maar er is maar één nummer waardoor ze achteraf nog weten wie je was. Bij Mason Williams geldt dat voor classical gas. is een nummer waarvan niemand eigenlijk kan duiden... waarom het nummer 1 werd in Amerika destijds. Het gebeurde gewoon. Er bestaat ook een hele uitgeklede versie van. Alleen maar eh, de gitaar van Mason Williams zelf. En nou ik deze hoor, denk ik, die vind ik eigenlijk mooier. Die eh, verscheen alleen op LP. Dat deden ze destijds. Eh, verschillende versies op verschillende vinylsoorten, zal ik maar zeggen, zetten om er eh, zodoende voor te zorgen dat eh, de omzet bleef stijgen. Mason Williams en Classical Gas was dat. Een paar weken geleden draaiden we in eh, De Nacht van het Goede Leven... Robert Parker met uh, Barefooten. Maar hij had nog een hit en het was deze. Let's go, baby, where the action is. where the action is. Put on your wig and your high heel sneakers and your new red dress. I want you to look the best. So let's go, baby, where the action is. Where the action is. They're doing a pony, the bony Maroney. They're doing a jerk. You ought to see them work. So let's go, baby, where the action is. Where the action is. there or the loop. She'll be there. So let's go, baby, where the action is. Where the action is. Get there soon. We don't wanna be late. The band'll be jumping from eight to late. So let's go, baby, where the action is. So let's go, baby, where the action is. So let's go, baby, where the action is. So let's go, baby. So let's go, baby. Let's Go Where the Action Is. Het lijkt eigenlijk heel erg op Barefooten. Dat was eh, Robert Parker. Curved Air, dat was pas een raar bandje. Die zetten eh, zette bijvoorbeeld op een LP een nummer... Eh, en dat noemden ze dan Vivaldi with Cannons. Nou, dan hoorde je dus een viool Vivaldi spelen en kanonnen erdoorheen. Dus eh, in vergelijking met dat werk is dit heel erg beschaafd. Curved Air en Backstreet Love. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Immans. Ja, we gaan altijd heel ver. En dat bedoel ik geografisch ver. Eh, als we eh, het over jouw muzikale palet hebben. Wat je wekelijks met ons wilt delen. Maar je blijft nou dicht bij huis, hè? Ja, we gaan naar Duitsland, hè. Want eh, ik ben in Limburg opgegroeid. En Limburg is altijd ja, is omgeven door een aantal landen. Dat is onder andere België en Duitsland. En ik heb heel goede verstandhouding met de Belgen. Kom ik ook vaak. Maar met de Duitsers ben ik ook heel dik. Dus ik ben eigenlijk ook... Je wordt anders dan in de Randstad ook met de Duitse muziek grootgebracht, eigenlijk. Ja, en daar gaan we het ook over hebben. Want het is, het is een gek verhaal. Degene eh, die wij straks gaan beluisteren... die heb jij leren kennen eh, vlak over de grens. En hoe? Nou, eigenlijk eh, is het van de bakker... het komt er door, door de bakker eigenlijk. We hadden altijd het koningsbroodje van de, de bakker Loog. Van die harde, harde broodjes, toch? Van die, van die met zo'n kruisje erin, hè? Ze zijn ontzettend lekker, hè? Zeker als ze vers gebakken zijn en ze zijn nog warm. Nou, dan heb je een, een, een taartje eigenlijk. Dus jij wipte even over de grens om zo'n broodje te scoren. Om de broodjes van Loog, dat was de beste eh, bakker in uh, omtrek, te betrekken. En uh, Peter Loog, de, de, de zoon van de bakker, bleek een hele muzikale jongen. En dan hadden wij natuurlijk contact, want ik was ook een muzikale jongen. En wij, wij zijn eigenlijk eigen een beetje samen opgegroeid. Gingen jullie wel eens jammen bijvoorbeeld? Wij hebben inderdaad in de tijd van het opnemen... In de, toen had ik een studio eh, in, in, in Roermond. En eh, daar kwam Peter vaak langs. En dan uh, wisselden wij ideetjes uit. Dat is wel Dus hij kwam daar gewoon de catering doen. Hè? Dan kan hij broodjes kan hij bezorgen. En dan bleef hij hangen met zijn banjo. Ja, ja, ja. Hij, speelde van alles, deze jongen. is een zeer muzikale jongen. En Peter en... ja, wij, wij klikten eigenlijk. En, en hij, hij had altijd wel gekke ideetjes. En ik hielp hem daarmee. En zo ook bij dit plaatje. Ja, klopt het verhaal dat hij zich eigenlijk Peter en zijn Rockets wilde noemen... en dat jij dat toen hebt afgewezen? Ja, nou, ik heb tegen hem gezegd... jongen, daar is een hele grote groep in Nederland... Eh, die eh, Peter Koelewijn en zijn Rockets, Peter en zijn Rockets... Eh, hey hey hey, kom van de dak af. En ik zeg, nou, dat is niet zo slim... want dan kan je de Nederlandse markt eigenlijk niet bewerken. En hoe, heeft, hoe is hij zich toen gaan noemen? Toen heeft hij dus heel lang... nou, heb ik ook bij geholpen met de, bij de verzinnen van zijn naam. Peter Lauch und die Regenpfeifer. Peter Lauch und die regenvijver, de regenpepen, eigenlijk, de regenpepen. Oh. Ja, en eh, ik, ja, dat is wel een, eh, een eh, catchy naam eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar moet je kijken, dit hoesje... Dat is dus een hele lekkere mevrouw. Die ik zie een blonde mevrouw en die, die, kijkt... Is eigenlijk uh, eh, eh, bezig doende met een, eh, haar, haar, haar hemdje uit te trekken. Een soort, soort duster, hè? Heeft ja. Aan. En dan als je hem omdraait, krijg je opeens die hele bikini full formaat in, je, in je knakken. Maar dat gaat nu over de hoesje en het is radio. Dus ik wou eigenlijk even naar het plaatje toe. Want daar heb ik nog Peter Laug helpen produceren, helpen arrangeren... en met het schrijfproces. Waar heb jij voor gezorgd, vooral? Ik heb dus eh, gearrangeerd. Ik heb de studio, eh, ik was zat achter knoppen. En eh, dit is een hele grote hit in Duitsland geworden. En eigenlijk niet in Nederland. En ik wou toch nog even de mensen dat niet onthouden. Omdat het zo'n ja, schitterend nummer is eigenlijk. Wanneer was dat? 1967 geloof ik hè? Ja, ja dat klopt. 67 zijn wij samen daar de studio in gedoken. En nogmaals, het is een kanjer van een hit geworden. En niet in de laatste plaats omdat Peter Lauch dit fantastisch zingt. En ook het onderwerp zo actueel en evident is. Dus- zet op, zet op, zet op. Ik eh, kan niet langer wachten. Ja, dat snap ik, jongen. Want het, kijk, dit zijn de nummers die je wil horen. Want eh, dit gaat dus over eh, een meisje. En dit gaat over een meisje. Oh, Helen, mag ik je katje even zien? Oh, Helen, laat me dein Kätzchen eenmaal zien.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 en hier een hit mee had en daardoor ontslagen werd. Onzin, de man zong gewoon liedjes en dat was het dan. Hij is trouwens al heel lang niet meer onder ons. Typisch Amerikaans trouwens, de inhoud van dit liedje. Een beetje tragische figuur neerzetten. En de liefde die, die, maar niet wil lukken. En het rusteloze rondreizen. Als je het allemaal gaat vertalen, dan blijft er niks van over. Maar in, eh, in het Engels is het eh, te pruimen. Tenminste, dat vind ik. Ashton Gardner en Dyke. Nooit meer wat van gehoord na de Resurrection Shuffle. the time, put your hands Gardner. En Dyke en de Resurrection Shuffle. Dat was eh, de laatste in deze Nacht van het Goede Leven. Volgende week, ik heb het al een paar keer eerder eh, gezegd vannacht... volgende week, dan is alles weer eh, normaal... want dan zit op deze stoel Adeline van Lier, zelf. En dan klinkt het programma weer als vanouds. Ze is er twee weken en dan ben ik weer een week terug. En daarna is Adeline helemaal weer beschikbaar iedere week voor u. Eens even kijken. Liz van Scherpenzeel, die zorgde ervoor dat alles gebeurde... in een eh, min of meer van tevoren afgesproken volgorde. En die stond ook iedereen te woord die belde. En uh, René Visser die zorgde ervoor dat dit überhaupt te beluisteren was. Ik dank u voor het luisteren. Fijne week. En nogmaals, volgende week veel plezier met Adeline. van het goede leven. Kies KRO.